De Belgen werden opgepakt op de A2 omdat ze zich volgens de politie verdacht gedroegen. De advocaat van een van de twee zei vanmorgen al dat er sprake was van een misverstand. Gisteren sloegen vier zwaar bewapende mannen op de kunstbeurs in Maastricht vitrines in en gingen er met sieraden vandoor. Tweede Kamerleden voelen zich onveilig... nu boeren ook bij politici thuis actie voeren, zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het heeft flinke impact op hun families. CDA-Kamerlid Dirk Boswijk had ook mensen bij zijn huis staan... terwijl hij zelf niet thuis was. Hij blijft voorlopig thuiswerken. De politici hebben nu een instructie gekregen om snel 112 te bellen, zegt verslaggever Lars Geers. De NCTV die heeft de adressen van alle Kamerleden doorgegeven aan de alarmcentrales in de regio van die Kamerleden. Zodat de politie snel ter plekke kan zijn als er gebeld wordt. Maar de beelden van gisteravond die zullen niet heel geruststellend zijn. Want zagen we niet juist dat de politie het doelwit werd bij de demonstranten die zich melden bij het huis van eh, minister Van der Wal van Stikstof. In de buurt van het huis van minister Van der Wal geldt nu een noodverordening. Daardoor kon de politie mensen die daar niks te zoeken hebben wegsturen. En Nederland is vanaf komend najaar een glamour reality-serie rijker. Na de Real Housewives of New York, Orange County en Beverly Hills is er nu The Real Housewives of Amsterdam. Zeven Hollandse welgestelde vrouwen worden gevolgd in deze serie. Het is niet de eerste keer trouwens dat Amsterdam centraal staat in deze serie... want in de Beverly Hills variant liet de van oorsprong Nederlandse Jolanda Hadid... onze hoofdstad al zien aan haar Amerikaanse vriendinnen. Amsterdam, here we come. Ah, welcome! It's so fantastic. bicycles in Holland go before anybody. I went to Amsterdam when I was 18 and I was too scared to go in the red light district. I'm too afraid to go anywhere. Fear holds you back. So now I think it's fabulous. Ja, Nederlandse vrouwen die gevolgd worden zijn onder meer Maria Taylor en Hella Huizinga. En dan het weer op steeds meer plekken. Wolken, ook kans op een bui vanavond. Morgen eerst zonnig, temperaturen boven de 25 graden.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 This first one is called Another Day. thinking about tomorrow Wishing things would clear No need to rush tell me She's a 90s supermodel uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a parties.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 Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. zo serieus, ik heb nooit twee vingers in mijn neus Ik pak de zaken grondig aan, omdat die dingen niet vanzelf gaan dus Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas, kost me te veel kruim Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers op. twee vingers schuin. Ik ben heus wel serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin met twee vingers schuim. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh met twee vingers schuim. Oh, Ik neem het leven met twee vingers.